Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Bij een steekpartij in een trein bij de Noord-Duitse stad Flensburg... zijn een dode en zeker twee gewonden gevallen. Een van de gewonden is er slecht aan toe. De dode is waarschijnlijk de dader. Hij zou bij aankomst in Flensburg hebben ingestoken op een medepassagier. Daarna zou hij twee agenten hebben aangevallen die de trein binnenkwamen. Die hebben hem neergeschoten. Over de achtergrond van het motief van de dader is nog niets bekend. Een man en een vrouw die al ruim 15 jaar illegaal in Engeland wonen... hebben misbruik gemaakt van de verwoestende brand in de Grenfell Tower in Londen vorig jaar. Ze zeiden dat ze door de brand dakloos waren geworden... en kregen voor 145.000 euro aan hotelovernachtingen en onkostenvergoedingen. In werkelijkheid wonen ze helemaal niet in de getroffen flat. Een ambtenaar van de gemeente Londen ontdekte dat hun verhaal niet klopte. Bij de brand in de Grenfell Tower kwamen zeker 72 mensen om. Rusland is naar eigen zeggen verheugd dat de journalist Arkady Babchenko nog leeft. Gisteravond werd gemeld dat de uitgesproken tegenstander van president Poetin was vermoord in Oekraïne. Vanmiddag bleek dat de moord in scène was gezet om eh, personen op te sporen die hem daadwerkelijk willen vermoorden. Volgens de Russen heeft Oekraïne Babchenko gebruikt als propagandamiddel. Een man van 51 is in Assen veroordeeld voor bigamie. Hij was in Nieuw-Zeeland met een vrouw getrouwd... terwijl hij ook in Nederland nog een echtgenote had. De Nederlandse vrouw kwam er via internet achter... dat haar man ook in Nieuw-Zeeland in het huwelijksbootje was gestapt. Hij heeft drie maanden voorwaardelijke celstraf gekregen... en moet 500 euro schadevergoeding betalen. Volgens een advocaat dacht de man dat de echtscheiding in Nederland al geregeld was... toen hij in Nieuw-Zeeland trouwde. Inmiddels is hij wel gescheiden van zijn Nederlandse vrouw. Het weer vanavond verdwijnen de onweersbuien. Vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 16 graden. Ook morgen eerst zon en in de middag weer stevige onweersbuien. Het wordt dan 25 tot 30 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Ik kon het helaas niet helemaal afmaken eh, door, het nieuws. Het is natuurlijk José Koning. Zij was twee weken geleden in de krocht in Zandvoort en eh, gaf een geweldig optreden. Zij staat natuurlijk bekend om haar Braziliaanse nummers, maar ook traditionele jazzkansen. En zo heeft ze onlangs ook laten horen Nederlandse muziek, want zij heeft een uh, prachtig album ook opgenomen met nummers van Lennart Nijg. Haar eh, echt, eh, toenmalige echtgenote. Dit nummer was So In Love. Het is een nummer geschreven door Cole Porter. En het komt van het album Who's the Bossa? Met een tweede titel The Chamber Music Project. We gaan verder met ehm, een klein beetje meer tempo. Het is een nummer dat heet Dobri. Het is opgenomen door Jaroslav Jakubovic en Randy Brecker. Het komt van een album af, Jazz at the Prague Castle. Het is eh, opgenomen in 2010, het is een live nummer. In Praag eh, heb je een kasteel waar veel jazzconcerten worden georganiseerd. En eh, deze Jaroslav Jakubovic is vroeger geëmigreerd naar Israël. Daar vandaan in 1970 door naar, naar Amerika, naar de Berklee College of Music. Hij heeft met Buddy Rich gespeeld later... En ook met Lionel Hampton. Ga luisteren naar het nummer Dobry. Thank De Q en Randy Brecker met het nummer Dobry. In de Dixieland is Tiger Rack een klassieker. En daarvan heb ik een live nummer meegenomen. Uitgevoerd door Coleman Hawkins in Zurich op 4 eh, mei 1936. van Coleman Hawkins. Tigershake is geschreven en gecomponeerd door een eh, band... die heet de Original Dixieland Jazz Band. Zij hadden hun uh, hoogtijdagen tussen 1917 en 1936. En zij hebben vele Dixieland standards gemaakt... zoals Tiger eh, Tigershake dus, nou, Royal Garden Blues, Sensation, Fidgety Feet... en noem het maar op gaan luisteren naar een nummer van hunzelf. Ehm, en dat heet de Dixie Jazz Band One Step. Thank you. Original Dixieland Jazz Band. We gaan verder met een artiest die ook in de Dixieland zijn sporen heeft verdiend... maar ook in de andere vormen van jazz. Fats Waller. Hij is de zoon van een, eh, van een dominee uit New York. Begon al te spelen eh, op de piano toen hij zes was. Natuurlijk in de kerk van, eh, van zijn vader en ging daar ook later orgel spelen. Fats Waller componeerde en maakte natuurlijk muziek. Hij is de componist van het al onbekende Honeysuckle Rose... Er stond ook een leuk verhaal wat ik u niet wil onthouden in uh, de Wikipedia van uh, Bij een van zijn optredens werd hij na afloop ontvoerd door vier mannen. En hij werd eh, gemaskerd gebracht naar een, ja, naar een andere locatie. En daar, daar werd hij geforceerd om te gaan spelen. En dat bleek in 1936 te zijn op de verjaardag van El Capone. En daar heeft hij veel succes gehaald. En was, zoals de geruchten gaan ook veel geld verdiend. Ik ga twee nummers van hem draaien. Komt van een verzamelalbum I Got Rhythm uit 1996. Het eerste nummer heet Blue Turning Grey Over Joy. En het tweede nummer heet The Fats Wallers Original E-Flat Blues. me. tell where it's at. Fitzwaller. Ga verder met Louis Armstrong en de Dukes of Dixieland. Town Blues. And I've learned a thing or two. Whoa, here's a tip. I'm gonna pass on down to you. Oh, you cats out there. Never mistreat your woman because it's gonna bounce right back on you. Ladies, don't stand your Deze maand is het 20 jaar geleden dat Frank Sinatra overleed. Ik heb een eh, mooi nummer van hem meegenomen... samen met het Count Basie Orchestra. En u gaat luisteren naar I've Got You Under My Skin... live opgenomen in het Sands Hotel in Las Vegas uit 1955. Thank you. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near in spite of a warning voice comes in the night it repeats repeats in my ear but you know you fool you never can win use your mentality wake up to reality before I begin, cause I've got you under my skin. Run for cover. Running high. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no chance to win. Why not choose your mentality? Wake up, step up to reality. do. Just the thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin. Yeah, you grab me under my skin. Een andere band die uh, aandacht verdient is de New Cool Collective. De Nederlandse band heeft uh, onlangs een Edison gekregen voor hun werk. Ik was uh, vorig jaar in Caprera, eh, waar Benjamin Herman optreedt. Trad. En hij is natuurlijk een, eh, een deelnemer van de New Cool Collective. En ik heb daar een cd meegenomen. Dat is de New Cool Collective Big Band featuring Cherno Coite. Cherno Coite is een, een saxofonist. Hij komt uit Senegal. Hij is bekend omdat hij uh, de saxofonist is van de Orchestra Baobab. Die al heel lang in de hoofdstad van Senegal, Dakar, speelt. De New Cool Collective was daar ehm, in 2012 eh, voor een aantal concerten. En toen zijn ze in contact gekomen met de band... doordat ze gingen eten in een restaurant waar zij speelden. En eh, ze hebben gevraagd of eh, Benjamin Herman mee mocht spelen. En dat mocht. Ben, Benjamin Herman zegt zelf... Ik was zo nerveus. Ik mocht met zo'n grote band meespelen. Ik voelde me daar eigenlijk onwaardig voor. En... Um, het, ge, het goede daarvan is dat ik in contact kwam met hun eh, saxofonist Jerno Koite. En vanuit daaruit zijn de contacten gelegd en hebben ze in 2016 eh, eh, en 17 drie concerten gegeven en een album opgenomen. En het is een heel mooi album geworden. En gaat u luisteren naar het nummer Pade. Collective met Tjerno Koite, het nummer Pade. Tjerno Koite, zoals eh, verteld, hij eh, maakt deel uit van het orkestra Biobab uit eh, Senegal. En natuurlijk heb ik ook een nummer van hun uitgezocht. Van hun album A Night at Club Baobab, Jinma Jinma. Extra biobab met Jinma Jinma. Ik ben alweer toegekomen het laatste nummer van, eh, van deze uitzending van CFM Jazz. En dat is van Zole Jiménez, Pequeñas Cosas. Het nummer heet Poquito a Poco. Gaat u luisteren naar, eh, naar dit nummer. Voordat ik afsluit nog even dit. Mocht u zin hebben om een keer eh, een uitzending bij te wonen... om misschien eens uw favoriete jazznummers te laten afdraaien, spelen er misschien iets bij te vertellen... neem even contact op met ons. Dat kan via de website van CFM... of natuurlijk via het telefoonnummer van CFM... als iemand in de studio aanwezig is... Of via Facebook. We hebben ook een, uh, een uh, Facebookgroep van CFM Jazz. Neem even contact met, op ons, met ons op. En wij vinden het altijd leuk om van u te horen.